Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2010 zijn er vorig jaar weer meer winkels bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden vooral winkels met etenswaren geopend... zoals bakkers, supermarkten en slijterijen. Dit ging ten koste van boekwinkels. Bijna 1 op de 12 boekhandelaren sloot vorig jaar de deuren. Ook sloten er relatief veel schoenenwinkels en kantoorboekhandels... Kledingwinkels zijn nog steeds verreweg de grootste groep winkels, ondanks een lichte daling. Nog steeds zitten er honderden burgers vast in de Azovstalfabriek in Mariupol. De evacuatie van burgers uit de Oekraïnse stad verloopt moeizaam. Gisteren werden ongeveer 100 mensen geëvacueerd uit de fabriek. Ze vertrokken in bussen naar de stad Zaporizhia, maar zijn daar nog niet aangekomen. De bussen moeten ruim 200 kilometer afleggen over moeilijk begaanbare wegen. En ook zijn er meerdere Russische checkpoints. De Oekraïense havenstad Odessa is getroffen door een raketaanval, meldt de gouverneur van de regio op sociale media. Bij de Russische aanval zijn volgens Oekraïne een flatgebouw en een kerk geraakt. Een 15-jarige jongen is daarbij overleden, een ander kind raakte gewond. Turntrainer Vincent Wevers reageert opgelucht op de vrijspraak van het instituut Sportrechtspraak. Ik heb het resultaat met vertrouwen tegemoet gezien... maar de afgelopen twee jaar zijn bepaald geen pretje geweest, laat hij weten in een verklaring. oud beschuldigde Wevers twee jaar geleden onder meer van fysieke mishandeling en intimidatie. Afgelopen dag werd hij vrijgesproken. De tuchtcommissie vindt dat het onderzoek slecht is uitgevoerd. Daardoor is onvoldoende duidelijk wat hij verkeerd heeft gedaan. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan het aan de grond licht vriezen. Komende dag veel bewolking in het noorden. In het zuiden is het zonnig en het wordt 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. in dit uur. Voornamelijk en de punkers staan waarschijnlijk bekend als mensen die hun werk behoorlijk haten... gezien de titels van veel songs die straks nog voorbij gaan komen. Dat geldt niet voor de mannen van de Dropkick Murphys... die jullie als uuropener hoorden met The Workers' Song. Het nummer gaat over de arbeidersklasse in Amerika... en hoe vaak ze onderdrukt worden door de samenleving en de overheid. Ondanks hun aanzienlijke bijdrage werken ze vaak onder slechte omstandigheden... voor een laag loon en zijn ze de eerste die ten strijde worden gestuurd. Je vindt het nummer op het geweldige album Blackout... Eh, Blackout uit 2003. Van dit heerlijk nummer ga, maak ik even een ander uitstapje naar de heerlijke muziek van Rage Against the Machine... die met een koffer van Bob Dylan in deze playlist terecht zijn gekomen. Maggie's Farm heb ik het over. Van Bob Dylan dateert uit 1965 eh, en sindsdien is het nummer meerdere malen gecoverd... door onder andere Richie Havens, The Specials, Grateful Dead, Silvertide en David Bowie's Tin Machine. Rage Against the Machine deed dat voor hun album Renegades in 2000. and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. This is shame. eigenlijk een protestsong, geschreven door de zanger Matt Bellamy... over het gevoel dat je hebt als je een horror aangenaaid bent... door de mensen die je normaal gesproken zou moeten vertrouwen. In het geval van het nummer gaat het hier over politici en bankiers. Maar het werkt natuurlijk ook prima als je bijvoorbeeld ten oorrechte bent ontslagen van je werk. De boodschap hierin is dat we met z'n allen de krachten moeten bundelen... om terug te vechten door te protesteren. Heb je dus een rotperiode achter de rug... doordat je ten onrechte je baan kwijt bent... gewoon lekker dit nummer keihard uit je speakers laten knallen. Heb je een hekel aan je baan... en dan ben je vanaf nu aan het goede adres bij Play It Loud. We beginnen eh, meteen lekker met de punkband eh, Dead Kennedys... In, die in 1986 het countrynummer Take This Job and Shove It van Johnny Paycheck... en geschreven door David Allen Coe hadden gekofferd. Het gaat over een verbitterde man die heel lang en hard gewerkt heeft... maar daar geen beloning voor heeft gekregen. We vinden dit nummer op het album Bedtime for the Democracy. Take this job and shove it. I ain't worth it no more. I won't take it. All the reasons I've been working for. Give me my time to stay my way and walking out the door. Take this job and shove it. I won't care no more. I've been working back to me for now on 15 years. Oh, it's time I see my woman die with the tears. I've seen a lot of people die. I had to live the pain. I get the shirt right off my back if I had the years this job and shove it. I ain't working no more. I'm gonna let it to be got good before. Give me my time, spend my way, and walking out the door. Take this job and shove it. I work here no more. That orange who's a regular on that lap of a fool. Got man who's in their haircuts, he thinks the fool. on my time and somebody's gonna pay. I made the scene of love and face when I turned if I couldn't say. Take this job and shove it. I ain't working These are fucking Mark fucking B and John fucking O'Rourke, and I can't say their full goddamn names because the fucking corporate shit are gonna sue my ass. I'm tired, I'm frustrated, I'm full of shit, and I hate my fucking job. hoorde Not de Dead Kennedys, de Butthole Servers met I Hate My Job. Dat een ideale uitklep, uitlaatklep is als je je werk en bepaalde collega's daar enorm haat. Dan moet je dit nummer gewoon lekker hard aanzetten. Dit nummer staat op het album met de grappige titel Humpty Dumpty LSD uit 2002. Het volgende nummer doet qua titel ook vermoeden dat men hun werk haat. Maar in dit geval wil de persoon in kwestie juist een baan en niet alleen dat. De replacement voor je nu met Goddamn Job. 2003 hoorde je de punkband Moto M.O.T.O met I Hate My Fucking Job uit 2003... waarin kort maar krachtig duidelijk wordt gemaakt dat men niet blij is met het werk... en hoe slecht diegene zich daardoor voelt. Ken je dat gevoel ook? Dan hoop ik dat je hierbij lekker hebt kunnen afreageren. Ik heb nog veel meer punk punkmuziek... sorry, kom er niet meer uit... voor jullie en houd hier bij mijn mond dus wat meer om alles te kunnen draaien. De Zweedse band Melancholin heeft de bekende Dolly Parton klassieker gecoverd. En ik heb even een verkeerde CD Wacht even. Een momentje. En die ga ik zo direct draaien. 9 to 5, die kennen we natuurlijk allemaal van Dolly Parton, de country klassieker. En die gaan we zo draaien. En van de Zweedse punkers dus, Milan Cullen. Komt-ie. allereerste Amerikaanse punkbands. Die begonnen in de jaren 70. De Ramones. Met het nummer The Job That Ate My Brain. Afkomstig van het album Mondo Bizarro uit 1992. Alle leden gebruikten dezelfde pseudoniem Ramon als achternaam... met Paul McCartney van de Beatles als inspiratiebron... die altijd als Paul Ramon incheckte in hotels. De bandleden hebben dus geen biologische connectie met elkaar. Een nummer wat je net hoorde gaat over een persoon die baan zoveel eisend in, vermoeiend is dat hij daardoor mentaal aan het instorten is. Mede dankzij een vervelende baas die continu zeurt. We kennen dat vast wel. Niet alleen bazen zijn reden genoeg om je werk te haten. Soms kun je je collega's of misschien zelfs klanten niet uitstaan... en heb je ze liever weg dan dat ze klant blijven. Zo dachten de punkers van dit beentje ook. De band Acid Reflux uit Albany, New York... schreef hier een kort maar krachtig liedje over met de duidelijke titel... Customers, fuck off. Het staat op een EP, simpelweg getiteld EP uit 2007... en is gereleased onder No Way Records. Het nummer portretteert een jonge tiener die gek wordt van het omgaan met klanten... die zich allemaal dom en naïef gedragen. Degenen die elke dag met klanten omgaan weten heel goed... dat sommige van hen opzettelijk proberen de werknemer te triggeren... zodat ze een boete van hun baas kunnen krijgen. Zulke klanten zijn zeker ongediert om mee om te gaan. En niet iedereen heeft de mentale tolerantie om met zulke idioten om te gaan. Ze duwen je tenslotte eh, tot het uiterste en waar het moeilijk is om enig fatsoen te vinden. Als je elke dag met dit soort idiotie wordt geconfronteerd... raad ik je aan op te staan en te vertrekken. Ga op zoek naar een meer respectabele baan... die het leven beter maakt in plaats van deze waardeloze baan... die je elke dag moet doen. Niemand verdient het om deze shit van een ander mens aan te nemen... dus je kunt maar beter geen concessies doen aan je waardigheid. Alweer veel geluld voor een kort nummertje. Acid Reflux, Customers, fuck off. Hardcore punk band Black Flag met I've Had It. Black Flag was een van de allereerste Amerikaanse bands die hardcore punkmuziek maakten... en kwamen met hun 4-track debuutsingle Nervous Breakdown in 1979... waar ook dit nummer op te, eh, op te vinden staat. Het is een muzikale versie van het moment dat je het echt niet meer trekt... en je het werk zat bent. Het is de ideale soundtrack voor de pissed-off persoon... die daardoor liever thuis zit en wacht totdat hij door zijn baas gebeld wordt... waar hij blijft en op die manier hoopt ontslagen te worden. Of je kunt het ook op een andere manier doen, zoals de mannen van NoFX. Hilarisch bezingen in het nummer Go To Work Wasted. Gewoon gewoon dronken verschijnen op je werk... dan word je sowieso al ontslagen. I'm overhung, overslept. I'm ripe disheveled, perfectly unkempt. I like my drink, mid toast and eggs. The best Bloody Mary you've ever tasted. Go to work wasted. Go to work bum. Got a blunt shot. before I got the job, I wanna operate heavy machinery. I wanna watch watch watch work, I don't wanna be. You gotta go to work high. If you get paid low, you gotta fill your nose to the grindstone. That elbow grease will get you far. Yeah, I've been working I've been working punkers van Cox Sparrow met Working. Dat weer gaat over het illegaal werken, terwijl je ook uitkering trekt van de overheid. Zelfs al zou je gepakt worden, word je voor drie maanden de cel ingestopt... waar de regering alsnog voor je betaalt om voor je te zorgen. Cox Sparrow is een van de allereerste Britse oi- en punkbands... dat in 1972 in Londen werd opgericht. Het nummer vinden we op het tweede album Shock Troops uit 1982... Gauw door naar het volgende blokje met als eerste feministische punkers van de Lippies... die ook een hekel hebben aan de klanten, met name die van de sekswerkers. En daar is dit nummer dan ook een reactie op. Het is een reactie op mensen die werken in banen die ze haten... en waarin ze slecht worden behandeld. Je hoort ze nu dus met Fuck the Customer van het gelijknamige debuutalbum uit 2016. groep, de Members, met Goodbye to the Job, aansluitend op de Lippies. Het nummer komt uit 1980 en van het album 1980, The Choice is Yours. En is de soundtrack voor de mensen die hun werk willen beëindigen. De band Handguns is in het tekst van Early Retirement ook zat... en willen het liefst vervroegd stoppen met werken. De persoon in kwestie is het zat om altijd maar die nachtdiensten te werken... en probeert er alles aan te doen om ontslagen te worden. Uit 2012 komt dit nummer en hoor je ze nu. Handguns, Early Retirement... to work. Oh, quit your singing and get back to work. Get bent. Stop that I'm afraid to work I think that I'm above it. It's just like Johnny Paycheck said. Take this job and songs to yourselves. What's the matter with you? Get your crap and get out of here. You're fired. Okay, well, first of all, you can't fire me because I quit. <coughs> wait up, wait up, Fired? <laughs> Consider me roasted. Trying to get fired so I won't have to quit. van het album Last of the Sharpshooters uit 1997 alweer. Het nummer is een inkijkje in het leven van de fabriekswerker... en de hardwerkende middenklasser in punkvorm. Gauw door naar het één na laatste blokje punk van vanavond... met de Schotse punkband poppunkband moet ik eigenlijk zeggen... The Murderburgers, waaruit het nummer Unemployment Here I Come van gaat draaien. Afkomstig van een album How to Ruin Your Life uit 2012. De persoon uit dit korte nummer is het zat om te werken... om belasting te betalen en zijn schulden af te lossen. Hij laat zich liever ontslaan zodat hij zich klem kan zuipen... en er nog wat aan heeft dan dat hij werkt om rekeningen te betalen. Die mensen heb je er dus ook tussen. gaat over Cody die in een supermarkt werkt... en een weekend vrij heeft gevraagd om iets leuks te doen... maar uiteindelijk niets doet en zijn plannen uitstelt. We vinden het nummer op het album Shit Out of Luck uit 1996. De band komt uit Newcastle in Wyoming en werd in 1995 opgericht. Het album was het debuut voor deze poppunkband... dat qua stijl sterk door de Ramones werden beïnvloed. Voordat ik jullie ga verlaten en mijn tijd er weer op zit... laat ik jullie nog twee eh, punkbandjes op jullie los... met allereerst de Descendants met hun Displays afkomstig van het album Everything Sucks uit 1996. De band is opgericht in 1978 en worden gezien als een van de meest invloedrijke punkbands van de jaren 80. Met Displays staan ze vanavond in de playlist. De persoon in kwestie is volgens de tekst niet gelukkig met zijn baan en niet omdat zijn baas een eikel is. Het is de plek waar hij werkt wat hem niet bevalt. Displays Sucks. We eindigen vanavond met de Schotse indie rockband Bis en het nummer Minimum Wage uit 2014. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze uitzending. Volgende week ben ik weer met mijn laatste uitzending voor ik met vakantie ben.